Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Den Haag wordt er gedemonstreerd tegen de langstudeerboete. Het nieuwe kabinet wil dat studenten die te lang over hun studie doen... elk jaar 3000 euro extra gaan betalen. Minne is van Dwars, de jongere tak van GroenLinks. En zij vindt dat het echt een slecht plan is. Nou, het is gewoon echt een bizarre maatregel. Eh, studeren is gewoon een recht en niet per se een gunst. Ehm, en juist met die langstudeerboete raak je eigenlijk ook de mensen... de jongeren die het meest kwetsbaar zijn. Ehm, die eigenlijk misschien niet veel mogelijkheden hebben om te studeren... of die bijvoorbeeld mantelzorg doen. Die eigenlijk gewoon niet heel veel mogelijkheden daardoor hebben. En juist de mensen die je raakt met deze boete ehm, ja, zou je moeten stimuleren om te studeren. Omdat het gewoon eh, een van de ja, beste dingen is die je als jongere kan doen. En bij de Tweede Kamer worden er vandaag 25.000 brieven voorgelezen... waarin studenten bezwaar maken tegen die langstudeerboete. In Duitsland zijn acht mannen opgepakt die ervan worden verdacht... dat ze bij een extreemrechtse terroristische organisatie horen. Volgens Duitse media gaat het om een groep neonazies die het land in een nazistaat wil veranderen. De verdachten zijn tussen de 21 en 25 en een van hen werkt voor een afdeling van de rechtse partij AFD. en ken je die zegels die je kunt sparen bij de koffie of thee? Die Douwe Egbert zegels die kun je op dit moment niet meer inruilen voor theekopjes of een koffiezetapparaat. Want de winkel waar dat normaal gesproken kan, Blokker, heeft geldproblemen. Nou, Egbert zegt dat je die punten gewoon kunt bewaren en dat ze gaan zoeken naar een oplossing. En goed nieuws dan nog voor Vince van de Hoe overleef ik boeken. Want van het meest recente boek van Francine Omen, Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel, wordt een serie gemaakt. Het gaat over typische problemen van jongvolwassenen, vertelt de schrijfster. Ik heb erg veel mails ontvangen van mijn lezers. Mijn lezers van toen, dus die nu allemaal tussen de 20 en de 35 zijn. En heel veel kwam toch samen bij een soort van existentieel gevoel van eenzaamheid. Niet verbonden zijn. En niet alleen met elkaar, maar ook met jezelf, met je eigen natuur. Omen had op social media onder haar lezers gepeld of ze liever een film of een serie wilden. En het antwoord was volgens haar unaniem. Volgers wilden allemaal een serie, omdat de verhaallijnen dan dieper uitgediept kunnen worden. Het weer er nog. In het zuidwesten en noorden is het wat bewolkt. Op andere plekken schijnt vooral de zon bij een graad of 14. En morgen wordt het iets grijzer en ook iets kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een lange file op de A10, de ring van Amsterdam... vanwege een ongeluk bij Landsmeer aan de noordkant van de ring. Als het ware met de klok mee, twee rijstroken dicht.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 Please don't give up on me tonight illuminate the main streets and the cinema aisles. We don't care about no government warning about that promotion of the simple life of the damn they're building. Brim proof Asher on the 45.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 Wanneer ik hem vertel dat ik echt heel veel van hem hou, krijgt hij tranen in zijn ogen en hij toont opeens verhaal. Het wordt wel even wennen voor ons allebei. Aan die stalen tralies tussen al mijn jaren. so cold.